Freddy van met het NOS-journaal. Kort nadat het land in 2011 bijna failliet was gegaan en noodsteun moest aanvragen bij Europa. De twee grootste partijen van het land gingen de afgelopen weken in peilingen nek aan nek. De regering van premier Coelho heeft hervormingen doorgevoerd onder toezicht van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het IMF. En de grootste oppositiepartij, de sociaal-democratische PSOE, aast op kiezers die het bezuinigingsbeleid zat zijn. Moslimmannen die willen bidden op de heilige Tempelberg in Jeruzalem moeten 50 jaar of ouder zijn. Dat is een van de maatregelen die Israël heeft genomen na de twee steekpartijen door Palestijnen gisteravond en vannacht. Ook mogen de komende twee dagen alleen Palestijnen die er wonen, werken of studeren het oude gedeelte van Jeruzalem in. Bij de steekpartij kwamen twee Israëlische mannen om het leven. De Palestijnen werden na hun dood door de politie doodgeschoten, na hun daad. In Zuid-Frankrijk aan de Côte d'Azur worden na overstromingen door noodweer nog acht mensen vermist. Dat melden Franse media. Zeker dertien mensen zijn om het leven gekomen door water- en modderstromen. Tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom. Vogelaars gaan het Rijksmuseum helpen met het identificeren van vogels op prenten en andere objecten. Vandaag gaan zo'n 45 specialisten achter de computer vogels labelen. Van veel afbeeldingen op schilderijen en bijvoorbeeld op servies is nu niet duidelijk welke vogels het zijn. Die afbeelding heeft het museum gedigitaliseerd. Daarop gaan de vogelaars aan de slag. Het KNMI heeft in bijna het hele land code geel afgekondigd vanwege dichte mist. Met uitzondering van de Wadden, Zeeland, Brabant en Limburg. Het zicht is op sommige plekken minder dan 200 meter. Van Schiphol vertrekken minder vliegtuigen. Een aantal vluchten is vertraagd. De verwachting is dat de mist in de tweede helft van de ochtend is opgelost. Het weer, plaatselijk dus zeer dichte mist. In de loop van de ochtend trekt die weg. Daarna zon en dan wordt het 17 tot 20 graden.